Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In de VS is het dodental naar orkaan Helene opgelopen naar 64. Hoewel het noodweer inmiddels voorbij is, wordt verwacht dat het aantal doden nog stijgt. Tijdens het noodweer viel er veel regen en er is schade. Huizen zijn verwoest, rivieren zijn overstroomd... en zeker 3 miljoen huizen zitten nog zonder stroom. Hulpdiensten hebben het moeilijk. Sommige plekken zijn door de verwoestingen onbereikbaar... en er liggen veel communicatiekanalen plat. In Tilburg is een lading verdachte chemicaliën gevonden. Die worden waarschijnlijk gebruikt om drugs mee te maken. Het spul werd ontdekt na een verkeerscontrole. In de auto die de politie checkte lagen verdovende middelen... en de bestuurder werd meteen opgepakt. Bij het onderzoek kwamen ze uit op het pand waar de chemicaliën lagen. Tienduizenden mensen zitten nu in het Koning Boudewijnstadion in Brussel voor een speciale katholieke dienst. De paus draagt daar een mis op. Veel Nederlandse jongeren zijn speciaal voor dit unieke moment afgereisd naar de Belgische hoofdstad. Zo ook Lisanne van 19. En ik denk dat het heel bijzonder is om dan gewoon zo dicht bij je eigen land met de paus, met zoveel jongeren Ehm, daar te mogen zijn en hem echt te zien. Gisterochtend vertrok de groep jongeren al, want er wordt dit weekend van alles georganiseerd voor katholieke jongeren. En opnieuw niet echt een lekker voetbaldagje voor Feyenoord-fans. Voor de vierde keer in zes eredivisiewedstrijden hebben ze punten verloren. Lange tijd stond Feyenoord achter in de wedstrijd tegen NEC. Maar aan het einde maakten ze 1-1. Aanvoerder Quinten Timber baalt van het gelijkspel. We kwamen hier naartoe eh, om te winnen. Dat hebben we niet gedaan. Dus het uh, gevoel is dat we twee punten verloren hebben. dan begin je goed. Uh, maak je het niet goed af uiteindelijk. Om door op 1-0 of 2-0 te komen. Krijg je de goal tegen. En dan uh, is het verval te groot dat het gewoon niet goed genoeg is. En dat hebben we nu al een aantal wedstrijden gehad. Ook Sparta Fortuna Sittard werd 1-1. En PSV won gisteren met 2-0 van Willem II. Dan nog het weer. Op de meeste plekken schijnt de zon. Vanmiddag wordt het bewolkter en ongeveer 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de N247 Amsterdam richting Horen.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 We gaan ehm, een eh, mooie set luisteren. Gemixt, oud, nieuw, bekend, onbekend. Dus ga er maar lekker voor zitten en eh, geniet ervan. Het eerste nummer wat klaar staat is van het George Shearing Quartet. Het komt van een album Midnight on Cloud 69, opgenomen in 1949 in eh, New York. En het nummer heet eh, gelijknamig Midnight on Cloud 69. Sharing Quartet. Ik ga verder met Victor Veldman. Victor Veldman is een, ehm, ja, een muzikaal wonderkind. Was een muzikaal wonderkind, moet ik zeggen natuurlijk. Een multi-instrumentalist. Multi eh, dat krijg je als je Engels en Nederlands gaat vertalen. Die ehm, Engelsman was en geëmigreerd is naar eh, Amerika. Hij kwam daar terug en hij eh, nam in 1956 met een kwartet een een album op en eh, speelt daarop samen met Dizzy Reese op trompet, Victor Veldman zelf op uh, vibrafoon en piano, Terry Shannon op piano, Piet uh, op bas, Lenny Bush op bas en Phil Simon op drums. Het nummer heet The Minor and the Major en het komt van het album Victor Veldman in Londen. met zijn kwartet. De minor en de major. Ik ga verder met een artiest die alweer een tijdje niet voorbij is gekomen.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 Drop a little sugar in my bowl. I ain't fooling a little sugar in my bowl. Bessie Smith, you know. Get you. my soul. You've been acting strangely, I've been told. Move me, Daddy, I need some sugar in my bowl. I need some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go, so they'll go, so they'll go, so they'll go. Oh, what's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I ain't finished yet. <laughs> so sad. Some steam on my clothes. If you'd let me, I'd make things go. What's the matter? Come on, save my soul. drop it in my Ja, Nina Simone met I Want A Little Sugar In My Bowl. Ik ga verder met de Heat Brothers. Percy Heat, Albert Heat en eh, Jimmy Heat. Een hele muzikale familie. En ze hebben een eh, album samen opgenomen. As We Were Saying in 1997. En daarvoor ga ik draaien Dave's Hayes. dat waren de Heat Brothers met Dave's Hayes. Ik ga verder met een Franse pianist, Baptiste Trottignon. Hij is in 1999 ehm, eh, eigenlijk doorgebroken met zijn eerste eigen album Fluide. En daarvan ga ik draaien La Mer à Boire, Baptiste Trattignon. Baptiste Trotignon, La Mer à Boire, van zijn album Vloeide uit 1999. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is opnieuw van een jazzpianist. Het is Christian Sands. Hij is eigenlijk ehm, begonnen in de band van Christian McBride. Heeft er onder andere opgetreden uh, mee en heeft ook, ehm, veel eh, is veel beïnvloed door Winter Marsalis... Hij heeft een aantal albums zelf gemaakt, is daarmee ook eh, beroemd geworden. Hij heeft een album gemaakt in 2020, eh, eh, dat heet Be Water. En daar heeft hij een nummer op gecomponeerd, dat heet ook Be Water. En dat is voor een Grammy genomineerd. Van hetzelfde album ga ik draaien Can't Find My Way Home, Christian Sands. Christian Sands met Can't Find My Way Home. De volgende artiest die klaar heb liggen is Liz Wright. Ik heb een um, live album gevonden. Liz Wright Live in Berlijn. Ehm, Holding Space heet het eigenlijk. Het is opgenomen in 2022. Daarvan ga ik draaien het nummer Barley. Daarna ga ik nog een nummer draaien van Liz Wright. Maar dat is een, een nummer van niet een live album, maar haar laatste nieuwe album. Dat heet Shadow. En daar ga ik het nummer van draaien, Sparrow. Gaat luisteren naar Liz Wright. to kindle much for having us here in Berlin. It's so good to be back here. Thank you. so good. It's so good to see you. So I feel really lucky tonight to have my brothers with me. Um, very excited to have with me on guitars tonight. He's been the musical director of several of my records, and so I finally uh, got to come out of the studio with him. On guitars tonight is Chris Bruce. On the drums in Los Angeles, Ivan Edwards. On guitars from New York, Ben Zwerin. just outside of Dallas, Texas. In the kitchen tonight, Bobby Ray Sparks the second. It's really great to see you. You are, as you should be, the benediction to this wonderful tour. We had such a good time. And this is a perfect place to stop. And I'm just so grateful for. Uh, these years. You've been so supportive. And if you're new, thank you so much. And uh, yeah, we're going to sing some grace. We're going to sing some, some other stuff uh, that's recorded and not. And uh, the whole point is that you have a good time. Not a lot of wiggle space in here, but you know, work with what you got. Thank you so much again. God bless you. Thank you. howling rain. We started singing. luisteren naar Liz Wright met, van het album Sparrow, het gelijknamige nummer. Op deze plaat, haar zevende alweer, ehm, uitgekomen dit jaar... Uh, werkt zij samen met Angelique Kidjo en Michelle Cello. Een ontzettend moeilijke naam voor mij om uit te spreken. En dat maakt een, eh, ja, een bijzondere combinatie, zoals we hebben kunnen horen... met viool, akoestische gitaar en deze geweldige zangeressen bij elkaar... Het is bijna 11 uur, dus ik ga bijna naar het tweede uur. Ik wil nog heel even hebben over live jazz in Zandvoort. Vorige maand een geweldig concert eh, is afgetrapt met Laura Vici. En volgende week is er opnieuw een concert. En dit keer met het Rebecca Laurie Trio. Ik heb begrepen dat er nog een aantal kaartjes zijn. Dus heeft u zin om volgende week te gaan? Neem even contact op via de website van Jazz in Zandvoort. En bestel zo'n kaartje. Het wordt vanzelf eh, een eh, hele leuke middag. Want die concerten zijn eigenlijk altijd heel goed. Na het nieuws van 11 uur ben ik terug en heb ik natuurlijk nog veel meer heerlijke muziek. En ik ga een klein stukje draaien van het eerste nummer wat ik ga draaien na 11. Het is van Ulysses Owens Jr. Het komt van zijn album Unanimous uit 2012. En hij wordt erop vergezeld. Let op, Nicholas Peten op trompet. Christian Sands op piano, daar is hij weer. En Christian McBride op as. Tot zo na het nieuws van 11 uur.